Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In grote delen van Friesland komt er geen water uit de kraan. Er is een storing, meldt waterbedrijf Vitens. Daardoor is er te weinig tot geen water in onder andere Sneek, Franeker, Harlingen en Leeuwarden. De problemen duren waarschijnlijk de hele ochtend. Vitens hoopt dat om 1 uur alles weer is opgelost. Na de zware beving van 8,8 in het oosten van Rusland... komen in Japan de eerste tsunami-golven aan land. Bijna 2 miljoen mensen worden daar geëvacueerd. Het lijkt voor ons nog mee te vallen, maar de autoriteiten waarschuwen... dat er nog zeker 24 uur rekening moet worden gehouden... met de gevolgen van de beving. Het gaat niet best met de NS. De afgelopen half jaar werd een verlies geleden van 60 miljoen euro. Hoewel meer mensen de trein pakken, liepen de kosten voor de NS door de inflatie flink op. Volgens mijn economiecollega Ruben Eg is het bedrijf dus nog niet uit de problemen. NS vindt langzaam wel weer een beetje de weg omhoog. Maar er is ook nog altijd het conflict met de nieuwe CEO voor het spoor. Daar kwamen die stakingen over. Dat moet nog allemaal ook weer eh, afgesproken worden. Moet eh, in de, de, cijfers verwerkt worden. Mogelijk hoger loon en dergelijke. Dus de uitdagingen zijn nog groot en er zit nog zeker twee jaar in de rode cijfers. door het miljoenenverlies gaat de NS om kosten te besparen stoppen met goedkope treinkaartjes voor tieners. En een dierentuin in het Duitse Neurenberg heeft 12 bavianen gedood... omdat ze geen plek meer hebben voor die apen. Het verblijf daar is geschikt voor 25 bavianen... maar ze zaten daar al een tijdje met z'n 43 Tegen het doden van de apen werd geprotesteerd, maar dat mocht niet baten. De dierentuin zegt dat het hen ook pijn doet, maar dat er geen andere optie was. Het verblijf is een paar jaar terug al flink uitgebreid... en andere dierentuinen in Europa wilden de bavianen niet overnemen. Heb ik het weer nog voor je. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. En er is een heel klein beetje kans op een bui. Voor de rest blijft het droog en wordt het 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat komt door een kapotte auto bij knooppunt Kooimeer. De rechterrijstok is daar dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Nieuw-Vennep door wegwerkzaamheden.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 De week is doorstaan. Welkom bij uur 2 van Duitsdag Week Door. Ik ga weer lekker gaan overdraaien. We gaan weer genieten van cabaret rond de klok van eh, half elf. En als het aan mij ligt, dan wordt u helemaal blij vanmorgen van me. Dan word ik ook blij als u blij bent. Soms, luisteraars, heb ik de vreemdste dromen. Heb u dat ook wel eens? Dat u, droomt u elke nacht? Ik wel hoor, ik droom bijna elke nacht. Eh, misschien dat er wel eens een nacht voorbij gaat dat ik niet droom... en dan ben ik, dan ben ik wakker. <laughs> dat komt ook voor. Ja, maar eh, eh, ik droom vaak dat ik mijn auto kwijt ben. Dat is heel raar. Dan ben ik ergens in een of andere stad. Of het nou Haarlem is, of Amsterdam, of Alkmaar. Maakt niet uit. Dan heb ik mijn auto ergens geparkeerd. En dan besluit ik terug naar huis te gaan. En dan kan ik mijn auto niet meer vinden. In mijn droom. En dan ligt er ook nog een dure camera in. En dan kom ik bij die auto terug uiteindelijk. Via, via dat eh, hulp van de politie, noem het allemaal maar op. hulp roepen, brandweer, alles wordt ingeschakeld. Ik ben terug bij mijn auto, maak hem open, camera weg. Allemaal in mijn dromen. En nou heb ik vannacht gedroomd, dat was zo'n rare droom... dat ik een cowboy was. Een Rhinestone cowboy. Hustle's the name of the game. And nice guys get washed away like the snow Dus enige wat eh, interessant was in die droom, eh, wat leuk was in die droom ook... Eh, wat ik graag wel eens echt zou willen doen, is paardrijden. Want op een, als je cowboy bent, als je cowboy bent dan, dan kan je paardrijden. En dat was leuk in die droom. Een rhinestone cowboy was ik, luisteraars. candy girl, and you got me wanting you. words you love to hear. I'm in love with you. Mm. Try to see it my way. Do I have to keep on till I can to see it your way. the risk of knowing love soon be gone.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 Een, eh, een leuke medley van allemaal oude Beatle-liedjes. Maar we begonnen met Sugar Sugar van de Sweet. Nou, was ook sweet. Vond u niet? love is And so is a lie. Chris Norman, oftewel eh, Smokey met uh, eh, Susie Quattro. Tumbling in. Rick Astley die had een mega hit met het volgende nummer. Never gonna give you up. Nou, wat boft u morgen luisteraars, want ik heb mijn gitaar meegenomen. Ik hang hem nu om en daar komt hij, hoor.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 He will bring you down, and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find you right, baby, it's the guitar, baby. songs to play Then you listen to the music and you like to sing along You want to get the meaning out of each and every song Then you find yourself a message and some words to call your own And take them home lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting daar zo eh, ben ik tot de hele week mee bezig geweest om dat gewoon te studeren hoor. Leuk hè? Nou ja, was David Gates natuurlijk met de groep Brad met de Guitarman. Het is bijna, bijna, bijna, bijna half elf. En dat betekent dat we weer kunnen genieten van eh, een stukje cabaret. Ik heb eh, Herman Vinkers gebeld. Ik zei, joh, kom even langs bij ZFM Zandvoort. Hij zei, dat doe ik graag. Ik ben bijzonder blij dat u hier door welk misverstand dan ook in zo'n grote getalen op bent komen draven. En ik moet zeggen, ik heb er zin in vanavond. Maar ja, ik moet nog eerst twee uur optreden. <laughs> ja. Ja, ik ben bij er eentje. Mijn beroep is grappenmaker. Men noemt het ook wel cabaretier. Volgens een zekere definitie is een cabaretier iemand die mensen aan het denken zet over taboes die er heersen in de samenleving. Voorbeeld, ik heb mijn vrouw al dikwijls aan het denken gezet over vrijwillige euthanasie. <laughs> Ja, ik ben mee. Er eentje. Nog een voorbeeld. Ik wil speciaal mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes en mijn zusjes... die met mij meegekomen zijn, van harte welkom heren. Want het leuke is, een optreden van mij is ook meestal weer een familiegebeuren. Net zoals kerstmis en incest. Over incest gesproken. Ik ben mee, er eentje. Ik word als cabaretier zijn al in het openbaar herkend. Laatst werd ik op de fiets herkend. Daar komt ik fiets nogal veel. En u kent dat wel, fietsen in Nederland. Wind tegen, regen tegen, hagel tegen. Gelukkig heb ik dan zo'n kindje voor me op het stuur. Wij hebben twee kindjes, ook één voor mijn vrouw. Dus, eh, namelijk zo, een auto kunnen we ons niet veroorloven, dus fietsen we nogal veel. En met het weer in Nederland mag je wel stellen dat we heel bewust voor kinderen hebben gekozen. <laughs> maar goed, ik viel laatst met mijn nageslag van de fiets en we bleven hulpeloos gewond op straat liggen. Dus ik roep naar een willekeurige voorbijganger. Majesteit, zou u ons overeind willen helpen? De koningin ziet ons liggen, herkent mij onmiddellijk en ze zegt, zo, kijk eens aan. De humor ligt op straat. Ja, meneer Vinkers, wij zijn ons er eentje. Ik stel me netjes voor aan de koningin. Ik zeg, Herman Vinkers. Ja, zei zij. Ik vind uw programma's altijd heel leuk. En ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd of we nu de optreden wel komen verzorgen op het koninklijk huis. Nou, als er iemand is die gemakkelijk lacht, dan is het de koningin wel. Dus ze zegt graag, majesteit. <laughs> nou, leuk, zegt ze, ik moet nou wel lachen. en ze bleef ook lachen, ook toen Klaus naar haar toe kwam. en zei van, Bea, er is telefoon. Oh, voor mij? Oh, nu. Ik had ook een keer kaartjes voor zijn geiken, maar dan zat ik in de verkeerde zaal. Maar, uh... Makkelijke avond, dus eh ga je zitten. Er is er nogal in vrij, ik weet niet wie er nog In ieder geval nog geen week later bel ik aan bij dat koninklijk huis. Ik bel eerst nog bij het verkeerde nummer. Ja, ik zat bij de buren, maar die wisten wel waar ik moest wezen. En terwijl ik daar zo op de stoep sta van Huis ten Bos, denk ik, wat heb ik nog eigenlijk mooi werk. Ik kom nog eens ergens waar iemand anders niet zo gauw komt. Verhalen over hoe moeilijk het artiestenleven is, vinden ze ook behoorlijk overdreven. Zo heb ik al ergens het verhaal gelezen dat een gemiddelde artiest zou 33 maal zoveel zelfmoord plegen dan een gemiddelde arbeider. wanneer een arbeider eenmaal zelfmoord had gepleegd, had de artiest dat al 33 maal gedaan. Kijk, ik bedoel, je zou ook gewoon kunnen concluderen dat de arbeider wat handiger is. en Ja, en eh, om u nog verder een indruk te geven van de luxe in de showbusiness... ik heb hierachter de beschikking gekregen over een kleerkamer met een wastafel en een wc. Ja, dat lijkt mij ook een dubbel op, maar dat is het allemaal. En zoals ik al zei, eh, komt nog eens ergens. Zo heb ik ook ooit al een keer opgetreden in Duitsland. Waarbij ik me nogal versproken heb. Want ja, ik spreek überhaupt maar één <laughs> woord Duits. Maar in ieder geval had ik in Duitsland een act. En tijdens die act draaide ik een stuk muziek. En dat was dan de Pierre Kindsuite van de componist Edward Grieg. Maar omdat het zo'n vrij lang stuk is, wist ik niet... zal ik nu de gehele suite draaien of een gedeelte daarvan? Dus vraag in mijn alle onschuld aan die Duitsers: Deutschers, een ihr stukje, stukje Stückchen oder je de totaal een kriek. ja, ik ben meer einer. nou, mijn broer is dus grappen maken. Het is niet anders. Ik ben ook lang blij dat ik werk heb. Ik heb ook... Ehm, ik heb ook allerlei attributen voor u meegebracht. Zo dus heb ik een attribuut, dat is een spreuk voor aan de wand. En die spreuk luidt... Niets zo charmant als een spreuk aan de wand. Het is dan tegenwoordig in die genre gebruikelijk dat je zoiets verwerkt in een of ander verhaal. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog niet helemaal aan toegekomen. ik heb wel in de gauwigheid een kistje in elkaar geknusteld. Dit is een kistje. Het kistje werkt wel als volgt. Wanneer ik zo doe, komt een armpje uit. Als ik nog een keer zo doe, gaat het armpje weer terug. Ja, je hebt er niks aan verder. Je hebt er niks aan, maar om de een of andere reden trekt het altijd weer een applausje. En, uh... Zoals ik al zei, ik ben al lang blij dat ik werk heb. En zo maak ik ook gebruik van bandoenames namens, dan loop ik het toneel op en dan roep ik iets van yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Zeker weer? Yeah. Teksten heb ik ook wel. Teksten. Zoals deze. Je vroeg een gitaar en een goochelspel. Maar waar denk je wel? Ik ben Sint niet, Piet. Van die uh, van die korte dingetjes, weet je niet? Teksten veranderen heb ik ook wel, teksten veranderen. Een thuismenu is erg gemakkelijk te bereiden. En het is even smakelijk als een maaltijd die u zelf hebt gemaakt. verder. Zoals gezegd, de bereiding is erg gemakkelijk. Haal na 40 minuten de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude kraan. warm de maaltijd weer op. Neem met een ovenhandschoen de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude kraan. Warm de maaltijd weer op. Haal nu de maaltijd uit de oven met twee ovenhandschoenen. Dingen met de zaal doe ik ook wel. Ik hou wel eens mensen het podium op en met hen speel ik dan de IQ-quiz. Bij de IQ-quiz moet je van jezelf raden of je een hoog of een laag IQ hebt. En als je het goed geraden hebt, dan heb je een hoog IQ. Verder. Verder heb ik een geluidstechnicus, die zit in het hals van de zaal. Ik heb ook een lichttechnicus, die zit op een zijtoneel, op een home trainer. Verder, blijf vertrappen, blijf vertrappen. Verder heb ik eh, naast mijn volwassen voorstelling een kindervoorstelling. Die kindervoorstelling is helemaal aangepast aan de eisen van de moderne jeugd... en wordt dus ingeleid met drie bomexplosies. Die bommen zijn ook hierin gemonteerd. Ik zal ze even aanzetten. Ik zal ze gelijk even laten horen. Het enige probleem is, het gaat nogal heftig. en u zit er nogal vlak op. en die meneer daar was de vorige keer er ook. dus... Um... Daarom misschien verstandiger dat ik het geheel even achter een stevig gordijntje plaats. Weet u wat, ik laat zo dadelijk de bommen ontsteken. Speel ik gelijk erachteraan mijn voorstelling. Dan hebt u een mooi compleet beeld van wat mijn werk nu precies inhoudt. Ik zou zeggen, technicus, ontsteekt u de bommen maar. wat demst zo'n gordijntje nog, hè? understood luisteraars. U naar Duif zaag de Week door. De week heb ik al doorgezaagd. We hebben zojuist kunnen genieten van Herman Vinkers eh, met de eh, Ik ben maar er eentje. Nou, hij is er ook eentje. Een van de beste cabaretiers van Nederland, mag ik wel zeggen. Althans, wat mij betreft hoor. Eh, ik probeer bij wijze van toverkunst wat lekkere muziek voor u te toveren. nou, ik hoop dat me dat lukt voor u. could it be magic misschien? Magic. En natuurlijk Donna Summer. Summer. En ze was ooit te gast bij Chef van Oekel in zijn programma. Eh, een mooie vrouw. Veel te vroeg overleden. Veel te jong overleden. Good morning it's a brand new day. Morning Freedom, Blue Mink. Gooi je liefde niet weg, luisteraars. Luister naar de oude duif. Gooi je liefde niet weg. today just throw their dreams away. just throw their dreams away and play at love. They want to give their love away. They give their love away to anyone who say I love you. Say Je moet je liefde niet weggooien. Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe gekocht hebt. Nou, dat klinkt zo oneerbiedig als het om relaties gaat. Nee, je moet gewoon zuinig zijn op je liefde, luisteraars. En eh, je moet gewoon tegen elkaar zeggen... ik heb je nooit een rozentuin beloofd. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live let live or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things. George Kooijmans schreef het. Golden Earrings in die tijd. Eh, I Just Lost Somebody. Een van de mooiste nummers die hij eh, voor de earring heeft geschreven. En even een eerbetoon aan George Kooijmans... die door die vreselijke ziekte ALS helaas is overleden, luisteraars. Zo kan het gaan in het leven. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair be? Are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Take your love to town. it wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground.